De belasting op overuren verdwijnt en Macron roept werkgevers op om hun werknemers een eindejaarbonus te geven. Een voormalige politieagent is door een Siberische rechtbank veroordeeld... voor het verkrachten en vermoorden van 60 vrouwen... en de moord op een agent, dat meldt een Russisch persbureau. De 54-jarige Michael Popkov geldt als de grootste seriemoordenaar... uit de moderne Russische geschiedenis. Tussen 1994 en 2010 vermoorde Popkov vrouwen in de leeftijd tussen de 17 en 38 jaar oud. Hij dumpte hun lichamen vaak in het bos. Sperma op het lichaam van een van de slachtoffers leidde uiteindelijk naar Popkov. De Rus zat al vast. Drie jaar geleden werd hij veroordeeld voor de moord op 22 vrouwen. Nu is hem opnieuw een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Curaçao staat vanaf vandaag op Google Street View. Google maakte samen met het Curaçao Toeristenbureau 360 graden beelden van het Caribische eiland. Ook zijn panoramabeelden gemaakt van bekende bezienswaardigheden... zoals de Pontjesbrug en de Handelskade. Curaçao was in 2016 een petitie gestart om het eiland op Street View te krijgen. En bij graafwerkzaamheden in Delfzijl is het fundament van een kazerne uit de tijd van Napoleon tevoorschijn gekomen. Daaronder zaten drie waterputten die in de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt als schuilkelder. Eén is nog helemaal intact. De Fransen bouwden de kazerne om de vesting Delfzijl te beschermen tegen een mogelijke invasie van Engelse troepen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen vrijwel droog, af en toe zon en opnieuw een graad of 7. Vanaf woensdag is het kouder, maar in het weekend wordt het waarschijnlijk weer zachter weer.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 Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh, oh. Iets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond Genaagd aan de grond. Je hoopt ze niet te horen. Ik ben verloren. Oh, oh, oh, Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, oh, oh. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want ik in het huis alweer op jou.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 bruciano Selfie di ragazze dentro i bagni che si amano La notte giovane penso più e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh. I treni frenano, le serie iniziano video di ragazzi pezzi dentro ad un telefono La notte è giovane sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di bellino, di Berlino Mangio un pezzo panino E ti ripeto, Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con l'asfalto, col cemento le prendo come se fosse da me, come se fosse da me, come se fosse da te eh, Dopo sentimento non mi scappano da casa Ma oggi ti con la macchina del tempo